uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat crimineel geld dat in beslag is genomen investeren in wijken met veel criminaliteit. Schiedam is de eerste gemeente waar dat gebeurt. Het geld van in beslag genomen panden gaat nu naar een leerwerkplek voor jongeren in die stad. verwacht wordt dat er op deze manier 5 miljoen euro per jaar wordt gestopt in de wijken. Bij coffeeshops in Tilburg en Breda kun je eind dit jaar waarschijnlijk voor het eerst legaal geteelde wiet kopen. Uiteindelijk moet dat wit-experiment landelijk worden uitgerold... maar minister Kuipers wil nog niet te hard van stapel lopen. Dat experiment is bewust ingestoken om daarvan te leren. We zien in Nederland, maar ook eh, in veel landen in het buitenland... bijvoorbeeld ook over eh, Canada, dat men daar eh, bepaalde stappen gemaakt heeft. Duitsland werd ook genoemd. We moeten gezamenlijk zien wat we van elkaar ook kunnen leren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de wietproef in 10 gemeentes komt. De A1 richting Apeldoorn blijft nog een uurtje dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen... die vervolgens voor de stenen en die lagen verspreid over de weg. De vrachtwagen staat inmiddels weer overeind en de stenen zijn opgeruimd... maar Rijkswaterstaat zegt dat het asfalt nog moet worden gerepareerd. En Britney Spears heeft weer een bijzondere video op haar Insta gepost. Daarin vraagt ze fans opnieuw om niet de politie te bellen. Ze klinkt ook wat anders dan we gewend zijn. Dit is een stukje uit die video waar onze redactie trouwens niet in heeft geknipt. Slip in the back, a girlfriend helped me sew it. She sent me a dress I didn't have to make sale. I can't believe it. I'm just saying. Hey, now I'm so proud. I didn't even have to make it myself. Een Australisch accent lijkt het een beetje. Eerder dit jaar hadden fans na het zien van dit soort posts de politie gebeld... om te checken of Britney wel oké is. Maar in deze video waarschuwt Britney alvast dat het allemaal helemaal prima gaat. So guys... I just want you to know if I shut down my Instagram, do not call the cops. Don't ever be a rollercoaster. I got this dress as well. Never be a roller coaster! Volgens de Amerikaanse entertainment website TMZ zijn familie en vrienden sinds kort extra ongerust... en willen ze een interventie organiseren bij haar thuis, maar die hebben ze uiteindelijk afgeblazen. Het weer, er trekken wat buien over en dat blijft voorlopig zo. Morgen heb je later op de dag nog kans op wat zon en dan wordt het een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad 10 minuten oponthoud door een ongeluk.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 you If so how often Would you choose a hard or soft option Just you wait till I get you home We've got no future, we've got no past Here today, built to last in every city and every nation From Lake Geneva to the Finland station and program.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 President Biden herhaalde in Polen dat hij elke centimeter van de NAVO zal verdedigen. Ook noemde hij het de grote fout van Poetin om het laatste nog geldende nucleaire verdrag met de VS op te schorten. De A1 bij knooppunt Hoevelaken blijft zeker tot aan het begin van de avond dicht... vanwege een gekantelde vrachtwagen. De truck was geladen met bakstenen en die liggen nu op de weg. Het weer. Vanavond is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd lichte regen. Het koelt af naar een graad of 5.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 The Casper Slide Part 2, featuring the Platinum Band. And this time, we're gonna get funky. Funky. Funky. Everybody clap your hands. Clap, clap, clap, clap your hands. Clap. this move. Turn it up. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's stomp. Left foot, let's stomp. Cha cha now, y'all. Now it's time to get funky. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time.